Hij vindt dat een visie op de samenleving ontbreekt, zowel bij de regering als bij premier Rutte. Ook vindt hij dat de VVD geen oog meer heeft voor kwetsbare mensen. Eind november zegt ook de burgemeester van Assen zijn VVD-lidmaatschap op een brand in een escape room in het noorden van Polen... zijn vijf meisjes van 15 om het leven gekomen. Een man van 25 ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Uit een escape room moeten deelnemers door middel van puzzels... en moeilijke opdrachten zien te ontsnappen. Bij zo'n 1200 beroepschauffeurs was het CBR dit jaar te laat met het verlengen van hun rijbewijs. Dat kwam door drukte met gezondheidsverklaringen en de overstap naar een digitaal systeem. Hoeveel chauffeurs daardoor niet meer mochten rijden, weet het CBR niet. Twaalf Latijns-Amerikaanse landen en Canada hebben president Maduro van Venezuela opgeroepen zich volgende week niet te laten beedigen voor een nieuwe termijn. In mei werd Maduro voor de tweede keer gekozen als president. Venezuela wordt pas weer een democratie als Maduro de macht aan het parlement overdraagt, zeggen de landen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam de doodgeschoten rapper Vice herdacht. Vice kwam in nieuwjaarsnacht om het leven bij een schietpartij. De mensen hadden een roos bij zich en lieten ballonnen op. De vereniging Rembrandt hoopt dat een topstuk uit de privécollectie van de koninklijke familie niet naar een koper in het buitenland gaat. Het is een houtskooltekening, een voorstudie van een van Rubens beroemdste werken en het wordt deze maand geveild in New York. De geschatte opbrengst is 3 miljoen euro. Het weer is bewolkt, lokaal kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 6 graden. Het weekend verloopt grotendeels grijs. Morgen verspreidt wat regen en dan wordt het een graad of 7, 8.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 FM. Dit is het ritme van de winter. wenst jullie allemaal fijne dagen en...